Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Utrecht is opgepakt voor een dodelijke schietpartij. Vorige week zaterdag werd daar een man doodgeschoten bij een café. Een vrouw raakte gewond. Zij kon op eigen kracht naar het ziekenhuis komen en is oké. Wat er precies gebeurde voor de schietpartij is onduidelijk. Maar getuigen zeggen dat de man die werd doodgeschoten een ruzie wilde sussen. Opnieuw is er een aanslag gepleegd op een moskee in Afghanistan. Het gebeurde tijdens het vrijdagmiddaggebed. Meer dan 30 mensen zijn omgekomen en er zijn ruim 70 gewonden. Afgelopen weken waren er ook al aanslagen op vrijdag. Minister Grapperhaus wil dat de QR-codes beter gecheckt worden. Want bij een derde van de horecazaken, bioscopen en andere plekken kom je binnen zonder je bewijs te laten zien. Ondernemers moeten dit serieus nemen. Ik heb juist heel veel extra geld beschikbaar gesteld de komende maanden... om gemeenten en ondernemers extra mogelijkheden te geven om op die controle toegangsbewijs te controleren. Ook komen mensen met een vals bewijs binnen omdat lang niet altijd je idee wordt gecheckt. En de mening van de Britse Queen Elizabeth hoor je zelden. Maar tijdens een bezoekje aan Wales vingen microfoons van journalisten dit op. Correspondent Arjen van der Horst ontrafelde wat de Queen zei. Ja, je moest eh, echt moeite doen om te ontcijferen wat de koningin precies zei. Maar als je heel goed luistert, ja, dan hoor je dat ze praat over de aanstaande grote klimaattop in Glasgow, waarvan zij dus de gastvrouw is. En ze zegt, ja, we weten nog steeds niet welke wereldleiders allemaal aanwezig zijn bij de top. We weten alleen wie er niet komen. Dat is heel irritant wanneer ze veel praten maar weinig actie onderneemt. De VN-klimaattop in Glasgow is eind deze maand. Het weer vanochtend is droog en zonnig, 14 graden. Morgen is het rustig en zonnig herfstweer en ook dan is het rond de 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker op de weg, maar gelukkig zorgt dit nog niet voor al te veel vertraging. De enige file in de regio is momenteel te vinden op de N9 van Den Helder naar Alkmaar.